Bladzijde 16. Het Ashrei, met daarin Psalm 145. Ashrei Yoshvei Techa, Ohot Yalelucha Sehela, Ashrei Am Shekahachalo, Ashrei Am Shedonai Elohav.